Citydijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse orkaancentrum heeft een weerwaarschuwing afgegeven voor het Caribisch gebied. Daar heeft storm Barrel zich ontwikkeld tot een orkaan... met windsnelheden tot 120 km per uur. De verwachting is dat de storm nog krachtiger zal worden. Vermoedelijk bereikt Barrel morgenavond het Caribisch gebied... Ook de Nederlandse eilanden Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten moeten daarbij rekening houden met ernstige overlast. Op het EK heeft gastland Duitsland zich geplaatst voor de kwartfinales. De Duitsers wonnen met 2-0 van Denemarken. Ieder op de avond plaatste Zwitserland zich ook voor de kwartfinales. De ploeg was veel te sterk voor regerend kampioen Italië. Oekraïne zegt dat er zeven mensen zijn omgekomen door een Russische raketaanval op de stad Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne. Volgens de autoriteiten werden er twee raketten op de stad afgevuurd, waarbij woningen en winkels werden getroffen. Onder de zeven slachtoffers zijn ook twee kinderen en ook raakten 31 anderen gewond. De Oekraïense president Zelensky herhaalde na de aanval zijn oproep aan bondgenoten... om meer wapens en betere luchtverdediging naar Oekraïne te sturen. In de Zuid-Spaanse stad Malaga hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. De woningnood in Malaga is groot, mede door het groeiende aantal bezoekers en vakantiehuisjes. Er zijn meer dan 12.000 recreatiewoningen in de stad. Alleen Madrid en Barcelona hebben er meer. Daarnaast verhuren veel particulieren illegaal woonruimte aan vakantiegangers. De duizenden demonstranten vinden de situatie onhoudbaar. Een huis kopen in Malaga is volgens hen op deze manier onmogelijk. Het weer, er trekken meerdere buien over.